Zij is nog steeds de beste van Europa. Met een beetje hulp natuurlijk van Snoop Dogg. De California Girls, 12 weken in de lijst van Europa en dus nog steeds de beste van Europa. Op nummer 2 vinden we Lady Antebellum, Niet je nou in de zevende week van 3 naar 2. De top 3 wordt compleet gemaakt door Ina met Amazing. Zij gaat van 12 in één keer naar plek 3 toe. Nieuw binnen deze week, dat zijn er twee. Kate Perry met Teenage Dream en uh, eh, Sherry's met A Pyramid.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 Op haar zolder zijn zeker drie koffers gevonden met babylijkjes. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in de Friese gemeente Opsterland. De vrouw van 25 had na haar arrestatie verklaard dat ze drie dode baby's had gestopt in koffers op de zolder van haar ouderlijk huis waar ze woont. De politie vond gisteravond vier koffers en van drie is inmiddels vastgesteld dat er inderdaad een dode baby in zat. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. De kinderen zijn tussen 2002 en begin dit jaar geboren. In maart deed iemand uit de naaste omgeving aangifte tegen de vrouw. Toen zei ze nog tegen de politie dat ze haar kinderen had afgestaan voor adoptie. Maar dat bleek niet te kloppen. In het Oostvoornse meer in Oostvoorn is het lichaam gevonden van een duiker die sinds zondag werd vermist. De afgelopen dagen is er uitgebreid gezocht naar de man van 49. Daarbij werd onder meer honden en sonarapparatuur ingezet. Gisteren werd met de sonar een oneffenheid op de bodem gezien. Daarna zijn duikers van de politie en vrienden van de man de plek af gaan zoeken. Het duiken verliep moeizaam omdat het meer daar 27 meter diep is en het er op de bodem erg donker is. Vandaag vond een van de vrienden het lichaam van de duiker. Minister De Jager van Financiën werkt voor Prinsjesdag aan bezuinigingen ter hoogte van 2 à 2,5 miljard euro. Die besparingen zijn nodig om tegenvallers voor het demissionaire kabinet op te vangen. Het geld telt niet mee bij de bezuinigingen van 18 miljard euro die VVD, CDA en PVV met het nieuwe kabinet willen halen. Minister De Jager heeft informateur opstelte vandaag uitleg gegeven over de financiële problematiek van het eh, demissionaire kabinet.